Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Ruim een dag voor het verstrijken van de deadline is in Washington een akkoord bereikt over de schuldencrisis. Dat heeft president Obama bekendgemaakt op een korte persconferentie in het Witte Huis. Na maanden van koortsachtig overleg hebben de republikeinse en democratische leiders in het congres een compromis bereikt. Dat voorziet in een twee-stappenplan. De eerste stap is dat het schuldenplafond per direct wordt verhoogd met een biljoen dollar. Daaraan is gekoppeld een even groot bezuinigingspakket. Dat wordt uitgesmeerd over 10 jaar om te voorkomen dat het herstel van de Amerikaanse economie in gevaar komt. De tweede stap bestaat uit nog eens 1,4 biljoen dollar aan bezuinigingen die in november moet zijn ingevuld door een comité van congresleden. Op de persconferentie zei Obama dat het compromis niet de door hem gewenste uitkomst is. Maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer kan betalen. De door hem gewenste belastingverhoging voor de rijken zit er niet in. Aan de andere kant geldt het akkoord tot 2013, zodat er geen nieuwe discussie, discussie hoeft te worden gevoerd tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Voordat president Obama zijn handtekeningen eronder kan zetten, moet wel nog de Senaat en het Huis van Afgevaardigden instemmen met het akkoord. De stemming is naar verwachting later vandaag. De financiële markten hebben meteen opgelucht gereageerd op het nieuws. De aandelenkoersen in Tokio en Japan gingen omhoog en ook werd de dollar meer waard ten opzichte van de yen. In de woning in Emmer, waar gistermiddag een explosie plaatsvond, zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen van de explosieve opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchten. Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd.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 heart was standing tall.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

soul that walks ZFM.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 my heart, go. Unchain. Unchain my heart.